De 100 zorgmensen hebben zelf ME en hebben een open brief geschreven. Nu wordt de ziekte beschouwd als iets psychisch en krijgen patiënten vaak gedragstherapie, zegt mijn collega Sander. Ja, je bent moe, maar die signalen zijn niet echt. Die zitten in je hoofd. En dat moet je leren negeren en tegelijkertijd moet je je conditie opbouwen. Alleen weten we inmiddels echt wel dat, eh, ja, dat, dat het echt wel een lichamelijke oorzaak heeft, die, die fysieke klachten. En dat als je over je energiegrenzen heen gaat, die best laag zijn bij deze mensen, deze patiënten, ja, dat je dan instort. Niet oké, zeggen de artsen. Wetenschappers in Groot-Brittannië en Amerika zeiden al veel eerder dat de gedragstherapie niet helpt tegen ME. Ook de vermiste man uit Alva aan de Rijn is doodgevonden. Vorige week vertrok hij met zijn vrouw naar hun huis in Frankrijk, maar daar kwamen ze nooit aan. Eerder vandaag werd het lichaam van de vrouw gevonden. Sigarettenhandel, illegale feesten en sterke drankverkoop zonder vergunning. Het gebeurde allemaal in een buurthuis in Breda. Het gebouw is van de gemeente en die is het helemaal zat en gooit de boel nu op slot. Kan niet anders, want ondanks gesprekken gingen de criminele dingen gewoon door, zeggen ze. En het wordt hartstikke heet dit weekend. Een probleem voor evenementen. Veel organisaties en gemeenten zien het niet meer zitten met de tropische temperaturen die worden voorspeld. Mijn collega Suus maakt even een rondje langs de velden. Ja, voetbaltoernooien, een gezondheidsfestival in Veldhoven, de Marathon van Sneek, nog meer hardloopwedstrijden in Steenwijk, Roosendaal en op het TT-circuit in Assen en ook nog nog eens drie optredens van een symfonieorkest. Veel Zuid heet dat. Die gaan allemaal niet door. Ja, dikke kans dat er nog meer afgelastingen bij komen. Veel organisaties zijn nog aan het nadenken over een oplossing. Bijvoorbeeld het inkorten van de hardloopafstanden of vroeger op de dag beginnen. Het weer, het blijft vandaag zonnig. De komende nacht is het dus helder en koelt het af tot 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Morgen volop zon bij 22 tot 28 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files op de Noord-Hollandse wegen worden nu snel korter. Niet al te veel vertraging meer in onze regio. A1 Amersfoort Amsterdam, 10 minuutjes bij Hilversum Noord. Dat is altijd nog de nasleep van een ongeluk. Op de A10 Watergaasmeer Koenplein bij Amsterdam Slotervaart, 10 minuten vertraging.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 And now it's all just a shame And I guess I was wrong uh. Don't wanna think about no. it Don't wanna talk about mm. it I'm just so sick about it Can't believe it's ending this way Just so confused about uh. it Feeling the blues about yeah. it I just can't do it Can you tell me, is this fair? Is this the way it's really is this how we say goodbye? Should better when you came? Should better that you were gonna make me cry?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 Het lichaam van de vrouw werd gisteravond al aangetroffen. De familie spreekt over een noodlottig ongeval. De premier van Spanje wil het defensiebudget niet verhogen. Hij noemt het onredelijk. NAVO-chef Rutte wil dat de lidstaten het budget verhogen naar 5% van het bruto binnenlands product. een man van 22 die vorig jaar vernielingen aanrichtte op een begraafplaats in Utrecht... is veroordeeld tot 40 maanden cel. Hij vernielde meer dan 100 graven. Op zijn telefoon vond de politie beelden van de vernielingen. En het weer, het blijft nog even warm. Morgen opnieuw zonnig en dan maximaal 28 graden. ZFM. ZFM. dark ends. Doesn't even matter anyway. Focusing on coping with the pain. Yeah, we're only getting older by the day. Yeah, we're only getting older. does it even matter anyway.